Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger heeft een dagelijkse pauze aangekondigd... voor een klein deel van Gaza in de buurt van Rafah. Daardoor moet het makkelijker worden om hulp toe te laten in het gebied... vertelt correspondent Nasra Habiballah. Ja, het idee is dus om zo meer noodhulp ook de rest van Gaza in te krijgen... door dus tussen 8 uur s ochtends en 7 uur s avonds zo'n pauze in te lassen. Eh, want het is de bedoeling om dan tijdens die uren dat de vrachtwagens die dan de grensovergang in het zuiden eh, Gaza binnenkomen, dat die dan veilig naar een snelweg in de buurt kunnen rijden en zo dus ook eh, richting het noorden kunnen gaan. Het Israëlische leger zegt dat het besluit is afgestemd met hulporganisaties en de VN. Door een foutje hebben honderden huishoudens in Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg vorig jaar onterecht energietoeslag gekregen. Iedereen die de 800 euro heeft gekregen krijgt een brief met excuses en het verzoek om het bedrag terug te betalen, maar het is niet verplicht. En het is spannend in Hamburg, waar het inmiddels 1-1 staat bij Oranje tegen Polen. Na een kwartier stond Oranje al achter. Hadden ze in Nijmegen niet helemaal aanzien komen. Onze verslaggever Lisa Arnold vroeg vlak voor de wedstrijd naar de voorspellingen. 2-0 voor Nederland. Ik denk ook 0-2. Ik verwacht dat eh, Nederland 4-1 eh, wint. 2-1. Nederland gaat wel winnen. En wie gaan de scoren? Veurtje van Dijk met, het, eh, met de koppie. Van Dijk en ik denk de Ik denk de paai en Van Dijk met, de, uit de corner. Die kopt hem even flink in de kruising. De en frimpong. Ik denk ook toch de pie. En dat tweede, dat eh, wordt een verrassing voor mij. Met zijn witte hoofdband? Ja, ja, ja, dat denk ik toch wel. Volgens mij is er een hele raars eh, uit die hoofdband gekomen. Dus, eh, Ja, Lewandowski geblesseerd, Milik geblesseerd. Dus de aanval is eigenlijk licht aan diggelen. Dus ik denk nulletje of drie, daar hoop ik wel op. Frimpong en Malen in de tweede helft en dan drop en erover. het een echte analyticus in jou? Nou, bel me, bel me. Ik kom, ik kom werken, bel me. Ja, of Nederland echt weet te winnen, daar komen we zo meteen achter. Krijg je nog het weer. Verspreid over het land zijn er buien. Vanuit het westen breekt de zon even door.